velden blijft vrijwel overal droog. En het wordt 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Dit was het NOS. Dit is John Souhoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles.